uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Door de storm komen er platen van het dak naar beneden. De perrons zijn via een omweg wel bereikbaar. De storm zorgt in delen van het land voor veel overlast. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied, wegens zware windstoten. Tot 1 uur vanmiddag kan de wind zoveel schade, letsel en overlast veroorzaken dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn, waarschuwt het KNMI. Rijkswaterstaat raadt mensen af de, mensen eh, de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Er zijn heel veel vrachtwagens gekanteld, vooral op bruggen. De dijk Lelystad-Enkhuizen is gesloten voor alle verkeer... net als de weg over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. Op veel plaatsen waaien mensen van hun fiets. Ook op het spoor is er veel overlast door takken die op het spoor waaien. De politie wordt platgebeld over stormschade... maar zegt dat mensen alleen bij levensbedreigende situaties moeten bellen. In Amsterdam is een voetganger gewond geraakt door een omgewaaide steiger. Bij Oosterhout is een bus met schoolkinderen tegen een boom gebotst. Er zijn meerdere gewonden gevallen, onder wie de chauffeur. Die moest door de brandweer uit de bus worden bevrijd. Ook een aantal kinderen is gewond. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Of het ongeluk door de harde wind komt is niet bekend. De Haagse Rekenkamer kraakt het beleid van de stad voor dak- en thuislozen. Er is wel nachtopvang, maar verder geen enkel zicht op de problemen die de mensen hebben. De dak- en thuislozen in de opvang beïnvloeden elkaar negatief omdat de daklozen vaak langere tijd in de opvang zitten... gaan ze er in het algemeen meer op achteruit dan vooruit. Ze krijgen maar in weinig gevallen passende hulp of ondersteuning voor hun problemen. Het weer, het is de komende uren erg onstuimig en er geldt dus code rood voor delen van het land. Langs de kust woedt een zware storm. In de loop van de middag neemt de wind af en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is code rood, eh, zeker in de Randstad ook.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 Hey, mom, your mama gonna say? You finally in the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? If you dare, dream of yesteryear. In the air, do a step with bare a step. Get your pop out.